Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Man Meerstad stelt de splitsing van NS en ProRail ter discussie. Hij heeft daarover een brief gestuurd aan de politiek. In 1995 werden NS en ProRail gesplitst. NS gaat sindsdien over de treinen en het contact met de reizigers. ProRail beheert het spoorwegnet. Volgens Meerstad heeft dat nog steeds negatieve gevolgen. Zo werd een vastgevroren wissel vroeger meteen door een machinist of stationchef opgelost. Nu mogen NS-medewerkers dat niet meer doen, waarna ProRail-medewerker soms uren later voor een oplossing zorgt. De ChristenUnie laat onderzoeken of het mogelijk is om de euro te splitsen in een noordelijke en een zuidelijke variant. Dat zei partijleider Slop in het tv-programma Knevelen van de Bank. Slop vreest dat doorgaan op de huidige weg niet werkt. We blijven maar voortmodderen, zegt hij, terwijl de zorgen bij burgers en politici groter worden. Wij willen kijken of er nog een derde weg is. De helft van de Nederlandse huishoudens heeft naast een eventuele hypotheek nog een lening. Drie jaar geleden was dat nog ruim een derde. Dat blijkt uit het onderzoek Geldzaken in de Praktijk van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het NIBUD vindt het toenemend aantal leningen verontrustend en zegt dat de leencultuur is doorgeslagen. De Ierse regering gaat ervan uit dat een ruime meerderheid van de bevolking voor het begrotingsverdrag van de Europese Unie heeft gestemd. Volgens peilingen heeft 60% ja gezegd. De definitieve uitslag wordt in de loop van de dag bekend. In de Verenigde Staten heeft een man van 21 zijn huisgenoot gedood en het hart en een deel van de hersenen opgegeten. De man had het hoofd en de handen van zijn slachtoffer verborgen in het washok in de kelder van zijn ouderlijk huis. De lichaamsdelen werden gevonden door zijn broer. De verdachte heeft bekend en op zijn aanwijzingen is in een vuilcontainer de rest van het lichaam gevonden. Het weer nog overwegend bewolkt, met in Limburg soms nog wat regen. Het wordt 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A20 in de richting Hoek van Holland. Daar staat 2 kilometer bij Rotterdam Centrum. A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsen-tunnel 2 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat voor de brug Gorkum 3 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. Tot zover de verkeersinformatie.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 but it just ain't no use. Jeroen van Sluisdam. Het is zondag, het is tijd voor CFM Jazz. Heel hartelijk welkom iedereen in Zandvoort, omgeving en ook alle internetluisteraars. En speciaal vandaag een internetluisteraar uit Frankrijk. We gaan het vandaag hebben over het Noordse Jazz Festival. Dat speelt op 6, 7 en 8 juli in Rotterdam. Uh, ter voorbereiding heb ik heel veel muziek uitgezocht. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van David Murray. Eh, David Murray is ehm, een artiest die met heel veel andere artiesten heeft samengespeeld, maar ook heel veel eigen albums heeft gemaakt. En eh, ik kwam een album van hem tegen, Antiquated Love, uit 1995. En daarvan gaan we het eh, titelnummer draaien. be charming in my antiquated way. I'd even try to use the language of today. Still, I'm afraid you'd say I'm square. But when I see your face, beauty bright, so sublime. You're another race out of place, out of time, and I'm so far behind. A fuddy duddy with a prehistoric mind. But I'm so much in love I hope that you'll be kind And try to see my point of view And that's to say your antiquated love Loves you terrible degree. A sentimental dodo, so it's bound to be an antiquated love affair. Though I'm quite passé, I can be charming in my antiquated way. to use the language of today Still I'm afraid you would say I'm square But when I see your face Beauty bright So sublime You were another race Out of place time I'm, I'm so far behind A fuddy-duddy with a prehistoric mind But I'm so much in love I hope that you'll be kind And try to see my point of view that's to save your antiquated love loves you. Da da da da da da da da da da da da da. heeft geluisterd naar David Murray, met onder andere de zangeres Eugé Vecht. Een album uit 1995, Antiquated Love. David Murray speelt op zaterdagavond eh, op het North Jazz samen met een eh, blues big band en onder andere Macy Gray. We gaan verder met, um, met een nummer van een, eh, een ja, relatief nieuwe zanger, Gregory Porter. Hij heeft inmiddels twee albums uitgebracht. we gaan een nummer van hem draaien dat heet Water. Water pouring down the sidewalks Cleaning windows clear to see Washing gumdrops down roadside gutters Rusting chains and saving me Greening gardens, drowning ants Changing rivers wounds and saving me Greening gardens, drowning ants, changing met Water, heeft u geluisterd naar Ahmed Jamal. van zijn album Blue Moon, het nummer Woody on You. Dat is een nummer wat geschreven is door Dizzy Gillespie. Um, ehm, Rick Reporter speelt op vrijdag op North Jazz en Ahmed Jamal eh, speelt op zaterdag. Overigens, ehm, misschien wel leuk om te vermelden voor diegenen die Ahmed Jamal niet kennen. Hij is 82 jaar, speelt nog eh, alsof hij eh, ja, alsof hij in, zijn, in zijn jeugd zit qua piano. Het is een meester die al eh, decennia lang fantastische muziek maakt. We gaan verder met een, eh, met een live nummer. Eh, het live is op een festival heel erg op zijn plaats. En ik heb geprobeerd een aantal live nummers in deze uitzending te verwerken. En het nummer wat we gaan draaien is van het James Carter Organ Trio. Ehm, het heet Walk the Dog. Het is opgenomen in Madison Square Garden, New York in 2010. Thank geluisterd naar James Organ Trio met Walk the Dog. En op de achtergrond, als je goed luisterde, het verkeer van New York. We gaan verder met een, eh, met een Nederlandse artiest. Ehm, en ja, wat sluit beter aan op het geweld van James Carter dan Benjamin Herman. Ehm, overigens nog één dingetje over James Carter. Hij treedt op op, ehm, op vrijdag op North Sea Jazz. En hij speelt daar onder andere samen met Gregory Porter, die ik net draaide met het nummer Water. Wordt volgens mij ook een prachtig optreden. Zoals gezegd, we gaan verder met Benjamin Herman. Ehm, een nummer van zijn album uit 2010, Blue Sky Bond. Het nummer heet Durban Poison. shaking that booty. I'm standing back there. Het eerste nummer van deze set draaiden we van Benjamin Herman. Ehm, Benjamin speelt eh, op zondag op North Sea Jazz Festival. En het tweede nummer wat u heeft gehoord is van Trombone Shorty en Orleans Avenue. Zij spelen op vrijdag. Ehm, ik heb ze vorig jaar zelf gezien op North Sea Jazz. En ook een fantastische artiest. Eh, hij is pas 23 jaar. En als je ziet hoe hij al het podium bespeelt met zijn trombone. Dan, eh, nou, dan kan het niet anders dan dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Eh, het volgende nummer wat we gaan draaien is eh, van eh, George Benson en de McCoy, Tyner trio. Het heet Roundabout Midnight. het is opgenomen in, in München live. En ze spelen op Sea Jazz gescheiden. George Benson speelt op zaterdag en McCoy Tyner trio speelt op vrijdag samen met het Ravi Coltrane. うん。 geluisterd naar George Benson en het McCoy Tyner trio. Het nummer heet eh, Roundabout Midnight. is live opgenomen in München. Ehm, het McCoy Tyner trio speelt samen met Ravi Coltrane op het North Jazz eh, op vrijdag. Ravi Coltrane is inderdaad de zoon van John Coltrane. Hij heeft eh, niet geteerd op zijn, de roem van zijn vader, maar is een hele eigen carrière gaan opbouwen. En eh, om te laten horen hoe goed hij is, heb ik ook een live nummer van hem meegenomen. Het nummer is opgenomen in Parijs eh, in 2011. Het heet eh, The Message. En daar gaat u nu naar luisteren. What's up, Paris? Good to see you here. Thanks for coming out. I know it's a little hot. It's a little hot. A little hot. A little hot. A little hot. Uh, we haven't been here in Paris in a long time. We're really thrilled to be here tonight. We're happy you're here. Let's see, this is Luis Perdomo on piano. We have Mr. Hans Levishnik on bass. Mr. E.J. Strickland on the drums. started off with an original piece called Prelude. We're going to continue with another original called The Message. luistert naar Ravi Coltrane. En met hem gaan we het eh, eerste uur uit van ZFJS, eh, geheel gewijd aan het Noordzee Jazz.